7 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De nieuwste editie van Charlie Hebdo is vanaf vandaag te krijgen in Frankrijk. Een week na de moordaanslag op de redactie van het blad. Op de voorpagina staat een cartoon van de profeet Mohammed. In het blad staan tekeningen over moslimextremisten. Ook is er een cynisch commentaar te lezen over de afgelopen week. Het tijdschrift wordt in zes talen uitgegeven, waaronder het Engels en Arabisch. Vanaf morgen ligt Charlie Hebdo ook eenmalig in Nederlandse winkels. Een man uit België heeft bekend dat hij de afgelopen maanden contact heeft gehad met terrorist Koulibaly over een wapendeal. Dat melden Belgische media. Toen de man ontdekte met wie hij zaken deed, zou hij naar de politie zijn gegaan en zijn gearresteerd. Koulibaly gijzelde vorige week een groep mensen in een supermarkt in Parijs. Daarbij kwamen vier gegijzelden om het leven en werd hij zelf gedood door de politie. De nabestaanden van drie Srebrenica-slachtoffers willen 30.000 euro van de Nederlandse staat. De Hoge Raad stelde Nederland vorig jaar aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen in 1995. Defensie besloot eerder 20.000 euro uit te keren aan nabestaanden. De moslimmannen waar het om gaat werden na de val van Srebrenica door Nederlandse militairen van hun basis gestuurd. Daarna werden ze vermoord door Bosnische Serviërs. Meer dan 100 asielzoekers die worden opgevangen in de vluchtgarage in Amsterdam moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teven van Justitie gaat de garage ontruimen. De woordvoerder van de vluchtgarage is woedend. Wanneer de Amsterdamse vluchtgarage ontruimd wordt is niet bekend. Pro Patria gaat opnieuw demonstreren. De extreemrechtse organisatie houdt op 28 februari een mars voor de vrijheid tegen fundamentalistische moslims, schrijft de organisatie op de eigen Facebookpagina. In de tekst wordt gerefereerd aan de aanslagen in Parijs. In augustus demonstreerden de rechtsradicalen in de Haagse Schilderswijk. Het is onduidelijk waar Pro Patria volgende maand actie voert. Het weer. Vanochtend zijn er geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A7, horen richting Zaandam bij Weidewormer, 2 kilometer. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 4 kilometer.